en de betaling van in totaal 40 miljoen dollar. Musk blijft wel aan als CEO. De schikking volgt twee dagen nadat de toezichthouder Musk had aangeklaagd vanwege een tweet waarin hij aankondigde het bedrijf van de beurs te willen halen. Later trok hij die plannen weer in. Volgens de SEC was die tweet onjuist en misleidend. Na de tweet werd de handel op de beurs ruim twee uur stilgelegd en het aandeel Tesla steeg in korte tijd met 7 procent. De studenten die vrijdag werden aangehouden bij de ontruiming van het PC Hoofdhuis in Amsterdam zijn weer op vrije voeten. De groep bezet het gebouw van de Universiteit van Amsterdam uit protest tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs en het diversiteitsbeleid van de UvA dat volgens hen tekortschiet. 28 van de arrestanten hebben een dagvaarding gekregen en moeten zich in november bij de rechtbank melden. De studenten die binnen het gebouw waren werden gearresteerd wegens lokaal vredebreuk. Een arrestatieteam heeft in Hattem twee verdachten opgepakt vanwege een incident in een bos. Er zijn berichten dat in het bos in Gelderland is geschoten. Een boswachter had twee mannen zien wegrennen. De politie heeft de hele avond een pand in Hattem doorzocht, maar daarbij zijn geen wapens gevonden. Verder is ook in het bos sporenonderzoek gedaan. De politie hoopt zo vast te stellen of er inderdaad in het bos is geschoten. In de eredivisie hebben koploper PSV en Ajax gisteravond allebei gewonnen. De Amsterdammers wonnen bij Fortuna Sittard met 2-0. PSV won uit bij NAC met 2-0. Verder speelde Heerenveen thuis tegen ADO Den Haag gelijk 1-1... en Excelsior tegen VVV eindigde in 1-0. Het weer opklaringen met kans op wat mist. Temperatuur vannacht in het oosten rond het vriespunt tot een graad of 8 aan de kust.